Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens van vliegtuigpassagiers. De data blijven een half jaar beschikbaar voor de Europese opsporingsdiensten en daarna worden de gegevens 4,5 jaar geanonimiseerd opgeslagen. De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Door het uitwisselen van passagiersgegevens kunnen terreurverdachten beter worden opgespoord. Staatssecretaris Van Rijn heeft afspraken gemaakt over de thuiszorg met de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om maatregelen om de werkgelegenheid van mensen die huishoudelijke hulp geven te beschermen. Later vanmiddag geven Van Rijn en de bonden een toelichting. Minister Schippers roept Europese landen op samen te werken om de prijs van medicijnen te drukken. Uit onderzoek blijkt dat Nederland in vergelijking tot andere landen te veel betaalt voor dure kankermedicijnen. Schippers herhaalt haar kritiek op de geheimhoudingsbepalingen die farmaceutische bedrijven vaak opleggen. Door die clausules weten landen vaak niet wat een middel ergens anders kost. Nederland kan niet in zijn eentje die clausules verbieden, want dan krijgen we bepaalde medicijnen niet, zegt Schippers. De spoorbrug over de Eems, die gisteravond door een vrachtschip werd geraakt, moet compleet worden vervangen. Daardoor is er vijf jaar geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Bremen, meldt RTV Noord. Het vrachtschip doorboorde het middengedeelte van de brug, daarbij is ook het fundament vernield. De schade loopt tegen de 10 miljoen euro. De Nederlandse hockeyers hebben de halve finale van de World League verloren met 3-2 van wereldkampioen Australië. Nederland speelt later nog om de derde plaats in de World League. Het weer, toenemende bewolking, maar het blijft droog. Minima vannacht rond een graad of 8. Morgen is het bewolkt, maar blijft bijna overal droog. Alleen kan er in de avond in het westen een spatje regen vallen. Het wordt een graad of 10.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

吧。

secrets to yourself. It's karma, Kama Sutra showing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 voice because I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally. So